Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste mensen die omkwamen bij een arrestatie hadden al problemen. De politie heeft 50 gevallen bekeken. Zo schoten agenten een man dood die voorbijgangers aanviel met een wapen... en daarna gillend met dat wapen op de politie afstormde. Hij had de ziekte schizofrenie. En uit het onderzoek blijkt dat hij niet de enige was met zulke problemen. Veel slachtoffers waren psychisch in de war. Of ze gebruikten drank en drugs. Volgens onderzoekers zijn het dus lang niet altijd criminelen... maar vaak mensen die in de knoop zitten en hulp nodig hebben. Het Sint-Jansdal ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk kan alle ziekmeldingen niet meer aan. Er zitten zoveel collega's ziek thuis of in quarantaine dat de roosters een chaos zijn. Sommige operaties gaan niet door en ook de spoedeisende hulp moet regelmatig dicht. De politie in Londen gaat ruim 50 mensen ondervragen over Partygate... Op vragenlijsten moeten ze aangeven of ze tijdens de lockdown hebben gefeest... in en rond de ambtswoning van premier Johnson. En zo ja, hoe die feestjes eruit zagen. Gisteren werd ook bekend dat er nog een onderzoek komt naar nog een borrel. Er is nog een foto opgedoken van Johnson tijdens een kerstborrel met een fles champagne. Dit weekend is de Super Bowl, de American voetbalfinale is het grootste sportevenement ter wereld. Wil je erbij zijn, dan moet je flink veel geld aftikken. De goedkoopste kaartjes kosten bijna 5000 dollar. Idioot vinden deze Amerikanen. I think that's absurd. I think that is... Um you know, given the state of our economy, I just think that's absurd. Oh, we can always find a good bar and and just, you know, start drinking. Ook deze man gaat de wedstrijd wel gewoon op tv kijken in een bar, zegt hij. In de rust komen ook een hoop optredens voorbij. Dit jaar staan onder meer Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige en Kendrick Lamar op het podium. Het weer, is grijs en regenachtig. Vanuit het noorden komt de zon er af en toe bij. Maar in Limburg blijft het nog lang nat. Het is een graad of acht. Morgen wat meer zon. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een handjevol files met vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend heb je 20 minuten oponthoud. En op de N235 van Purmerend naar Amsterdam doe je er 10 minuten langer over tussen Purmerend Zuid en Watergang. Op de N247 van Horen naar Amsterdam is de vertraging een kwartier tussen Volendam en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting.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 het zo benauwd, dus één vrouw. baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb strijd aan je vriendinnen laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in adem En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen nee, meer, kijk in die mokro flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik fraud, do you now?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 I tried to Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, uh-huh. sister. case, the meaning of expensive taste. You want an inche, inche, ay, ay. Come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamula. tune.